Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft vier mannen uit Amsterdam aangehouden in verband met een bankpasfraude. De phishingbende verstuurde e-mails die eruit zagen alsof ze van een bank kwamen. In de berichten stond dat de bank op een veiliger bankpas zou overstappen. En via een link vroegen de slachtoffers vervolgens een nieuwe pas aan en vulden ze hun pincode in. De bendeleden hengelden de post met de opgestuurde pinpassen uit de brievenbus en kon zo geld opnemen. Uitkeringsinstantie UWV heeft het personeel van VND in de afgelopen weken voorbereid op wat er moet gebeuren als het doek voor het warenhuis definitief valt. UWV-teams hebben alle VND-filialen bezocht om het personeel in te lichten over het aanvragen van een uitkering. Ook door de faillissementsgolf in de detailhandel zullen vooral de ouderen onder de 8000 ontslagen VND'ers niet makkelijk nieuw werk vinden. Vlees van de rituele slacht mag niet meer in de gewone verkoop terechtkomen. Consumenten die hun vlees bij een niet-religieuze winkel kopen... moeten ervan uit kunnen gaan dat de dieren onder verdoving zijn geslacht... schrijft staatssecretaris Van Dam. Hij wil ook dat vlees van rituele slagers niet langer wordt geëxporteerd. En verder moet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit permanent toezicht houden op het onverdoofd slachten kabinet maakte in het verleden afspraken met de islamitische en Joodse gemeenschappen om het dierenleed bij de slacht zoveel mogelijk te beperken. Volgens Van Dam worden die afspraken niet goed nageleefd. Een deel van het strand in Scheveningen was vandaag korte tijd afgezet. Gedacht werd dat er een bom was gevonden. Dat bleek bij nader onderzoek niet zo te zijn. Het was een paravaan. Dat is een torpedovormig werktuig om onderzeese mijnen van de kabels los te snijden. Het strand is inmiddels weer vrijgegeven. Het weer zonnig en droog op wat sluierbewolking na. Vanmiddag is het maximaal 5 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar min 3 tot min 5 graden. En in het oosten kan mist ontstaan. Morgen meer bewolking. In de middag wordt het 3 tot 5 graden. Later in de middag vanuit het westen regen en landinwaarts later kans op natte sneeuw of ijzel. Dit was het NOS.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 Ja, welkom terug. Welkom terug, luisteraars. Welkom terug bij het tweede uur de vinyljaren op deze zonnige 17 februari 2016. Achter de knoppen mijn gewaardeerd collega Willem Bruist... en ondergetekende voor het tweede deel van het eh, legendarische classic album van Simon Garfunkel. Hun reunieconcert wat zij dus gaven op 19 eh, eh, september 1981 in het Central Park in New York. Het is een prachtige dubbel LP geworden met schitterende foto's en bijlages. Het is echt een, eh, ja, wat je zo zegt, een collectors item geworden. Daarnaast heeft u het tweede uur ook nog tijd om, of tenminste recht op het tweede deel van het jaar 1981. Het was toch een bewogen jaar. En als je dat dan zo doorleest, dan zijn toch van allerlei dingen gebeurd. We gaan eh, de tweede uur nog eh, juli tot en met december 1981... met u eh, doorlopen van wat er allemaal gebeurd is. Maar de hoofdzaak is natuurlijk het concert, het Classic Concert Album... The Concert in Central Park, Simon Garfunkel... en meer dan 500.000 toeschouwers. Eh, ik denk dat nu wat meer krasjes opkomen op het vinyl... want dit zijn toch nummers die ik eh, vaak gedraaid heb. Eh, we gaan allereerst luisteren naar een tweetal nummers. Allereerst Slip Sliding Away... En, het, en dan het prachtige ode aan New York, A Heart in New York. slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. Oh, and I know a man. He came from my hometown. He wore his passion for his He said, Dolores, I live in fear. My love for you is so overpowering, I'm afraid that I will disappear. Slip sliding away, slip sliding away. You know the near your destination before you slip sliding away. I know one. That is when I lie in the bed and I think of things that I might have been. Slip sliding kissed his boy as he lay sleeping, then he turned around and he headed home again. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. Oh God. makes his plan. The information's unavailable to the mortal man. We're working our job, collect our pay. Believe we're gliding down the highway when in fact we're slip sliding away. Slip sliding. slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. Slip sliding. near your destination, the more you slip slide. here's a song that uh, comes from a new album of mine, which is almost the only song in the show that's not a um, Paul Simon tune. New York to that tall skyline. Ja, ik, weet, ik denk dat veel eh, luisteraars het met mij eens zullen zijn. Dit was een prachtige ode aan New York. En je, zag, je hoorde het ook aan de reacties van die 500.000 mensen die daar stonden. Zodra hij zegt van, eh, ja, eh, New York, New York, down on Central Park. Ze reageerden massaal, de 500.000 aanwezigen. Goed, terug naar juli, juli 1981. In Nijmegen wordt voetbalclub NEC opgericht als afsplitsing van SC NEC. Het komt tot een voorlopig hoogtepunt in de straatgevechten... tussen extreemrechtse blanken en gekleurde jongeren in Londen. Twee nachten later wordt in Liverpool hele straten verwoest. Tot in augustus heeft de politie de handen vol aan rellen in, vele Britse steden. Een vliegtuig op zonne-energie steekt het kanaal over. John McEnroe lost Björn, lost Björn Borg voor de derde keer af als de nummer 1 op de wereldranglijst der tennisprofessionals. Ditmaal na 46 weken. Maar de Amerikaan moet die positie opnieuw twee weken hierna alweer afstaan aan de Zweet. Bernard Hinault wint op 19 juli 1981 de Ronde van Frankrijk. En op 26 juli de IWC, de Internationale Walvisvaartcommissie... legt vanuit Londen de vangst vrijwel geheel aan banden... om verschillende bedreigde diersoorten voor uitsterven te behoeden. De provincie Kerman in Iran wordt getroffen door een aardbeving... met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. Tussen de 4000 en 8000 mensen komen op om. En in 29 juli is het zover. Prins Charles trouwt met Lady Diana Spencer. En op 31 juli de sterke man van Panama... brigadegeneraal van de Nationale Garde Omar Torrijos... komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. Torrijos werd 52 jaar oud. Augustus 1991. Het New Yorkse kabeltelevisiestation MTV... begint 24 uur per dag muziek uit te zenden... en schept zo de behoefte aan videoclips bij grammofoonplaten. En op de derde van die maand, in augustus... Eh, John McEnroe lost Björn Borg voor de vierde keer af... als nummer 1 van de wereldranglijst der tennisprofessionals. En de Amerikaan houdt ditmaal 85, of 58 weken stand. De Amerikaanse president Ronald Reagan beslist dat een neutronenbom geproduceerd zal worden. Zijn voorganger Jimmy Carter had de ontwikkeling van dit wapen eerder stopgezet. Het verrassende besluit roept wereldwijd protesten op. Op 14, de 14e augustus de Duitse dirigent Karl Beum sterft op een leeftijd van 88 jaar. En op de 19e, een zestigtal zeilmijlen uit de kust van de Libië... schieten twee Amerikaanse jachtvliegers van het vliegtuigschip de Nimitz... twee Libische militaire vliegtuigen neer. En op de 25e na de Voyager 1 bereikt nu ook de Voyager 2 ruimtezonde... de planeet Saturnus. Op de 25e de Zuid-Amerikaanse troepen dringen vanuit Namibië... het zuiden van Angola binnen in een aanval op basissen van de Namibische bevrijdingsbeweging SWAPO. Er wordt hevig gevochten met Angolese legereenheden. En op de 30e bij een bomaanslag op het regeringsgebouw in Teheran... worden zeven mensen gedood, onder wie de president Rajai en premier Bohamnan. Bij, de, bij een vliegtuigongeluk op 30 september komt de volledige militaire top trouwens om het leven... Ook de manier waarop de staat zich weerstelt tegen oppositie en andersdenkenden wordt steeds drastischer. Alleen al op 19 en 20 september worden in totaal 185 mensen geëxecuteerd. Dat, was, dat waren dus weer twee maanden, juli en augustus uit 1981. Terug naar 19 september 1981, terug naar Simon en Garfunkel... terug naar hun live concert wat zij eh, gaven eh, in Central Park, New York. U hoorde zojuist dus dat prachtige ode aan de stad New York... U hebt nog twee eh, nummers te goed van eh, deze kant. Allereerst Cologrome en Maybelline. En natuurlijk het overbekende Bridge over Troubled Water. Yeah. when you're all een uitvoering van Bridge over Troubled Water. Het was nog net niet a cappella, maar het was eh, ja, een moment om even bestil te staan. Prachtig nummer, prachtig uitgevoerd door Simon Garfunkel op 19 september 1981... tijdens hun live optreden in New York in Central Park. U hebt eh, nog de vier maandjes te goed. En we gaan eerst uh, september 1981, want wat gebeurde er toen? De Poolse vakbond Solidariteit eist tijdens een congres in Gedankst alle vrije algemene verkiezingen, arbeidszelfstandigheid in de bedrijven... en gelijke rechten voor iedereen. De arbeiders in andere Oost-Europese landen worden opgeroepen... ook de vrije vakbonden op te richten. Vooral dat laatste wordt door de Sovjet-Unie als een provocatie betiteld. Meer dan een kwart miljoen mensen demonstreren in Washington... tegen de economische en sociale politiek van president Ronald Reagan. Het vroegere Britse Honduras, de laatste Engelse kolonie op het vasteland van Amerika... wordt zelfstandig onder de naam Belize. Het aangrenzende Guatemala doet echter aanspraken op een groot deel van het land. In Frankrijk rijdt voor het eerst de train de à grande vitesse, TGV afgekort. Op dat moment de snelste trein ter wereld. Ruim 1300 Vlamingen fietsen door de omgeving van Brussel. Dit wettelijk Nederlandstalige gebied dreigt te verfransen. De actie wordt als de gordel een jaarlijkse traditie. De eerste reguliere inzet van de TGV op de ligne à grande vitesse Sudest tussen Parijs en Lyon... nadat de trein vijf dagen eerder officieel in gebruik is gesteld... door president François Mitterrand. Op deze eerste lijn halen de TGV's snelheden tot 270 km per uur. Oktober 1981. Het Nederlandse Verbond van Vakverenigingen, het NVV... en de Nederlandse Katholieke Vakverbond, NKV gaan volledig op in de federatie van de Nederlandse vakbeweging, de zogenaamde FNV. Voor het onvoorstelbare bedrag van 165 miljard dollar, al dus, kondigt president Reagan aan... zullen de VS hun strategische strijdkrachten gaan moderniseren. De Egyptische president Anwar al-Sadat komt om bij een aanslag... door tegenstanders van zijn verzoeningspolitiek met Israël. Een Fokker F-28-4000 van de NLM stort neer in zwaar onweer bij Moerdijk. Het Gouden Aquaduct wordt geopend. Dit viaduct zorgt voor een betere doorstroming van de Rijksweg 12, de huidige A12. In Bonn demonstreert 300.000 mensen tegen de bewapening... en de Amerikaanse atoomraketten die in Europa moeten worden geplaatst. Het is de grootste vredesdemonstratie die ooit in West-Duitsland werd gehouden. Ook in andere landen komen de mensen in nooit eerder vertonen aantallen de straat op... zoals op 19 oktober 200.000 demonstranten in Brussel... Op 15 november 500.000 in Madrid... en op 21 november tegen de 400.000 in Amsterdam. Noorwegen krijgt een conservatieve eh, premier, Kare Willok... als opvolger van Go Harlem Brundtland. De nieuwe minderheidsregering maakt aan een eind aan 53 jaar socialist-democratisch bestuur. De militaire regering van Turkije heeft alle politieke partijen op. Ze heft alle politieke partijen op en arresteert een groot aantal politici. De leider van de Poolse communistische partij, Slavilas Kania... wordt na een scherpe kritiek in het centrale comité weggestemd. Zijn opvolger is generaal Wojciech Jaruzelski, ook minister-president. Voor het eerst staat daarmee een beroepsmilitair aan het hoofd van de partij. In een verboden militaire zone van de, eh, voor de marinehaven Karlslona... in het zuiden van Zweden strandt een Russische onderzeeër... De Zweedse autoriteiten protesteren krachtig tegen de schending van de kustwateren... en geven het schip pas op 6 november 1981 weer vrij. Terug naar 19 september 1981. Terug naar Simon Garfunkel. Terug naar 500.000 uitzinnige fans in Central Park. We gaan eh, weer twee eh, stukken achter elkaar draaien... op van deze prachtige vinyl verzamel-LP van dit concert. Allereerst 50 Ways to Leave Your Lover...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 Just rest in me. When I left my home neighbors on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. Ooh, la la la la la la la. Now the years are rolling by me, they are rocking me. unusual de volgens naar 50 Ways to Leave Your Lover en The Boxer. Je hebt nog twee maanden te goed uit 1981, en wel november en december. Op 9 eh, november berichten over het woudsterben, het afsterven van de bossen... verwekken in West-Duitsland grote ongerustheid. In de bossen zou de helft van alle bomen ziek zijn door luchtvervuiling en verzuring van de bodem. Het verschijnsel wordt vervolgens in heel Europa geconstateerd. Na een serie zeer massale demonstraties in verschillende Europese hoofdsteden bleef op 21 november 1981 Amsterdam met ruim 400.000 demonstranten tegen het NAVO-besluit tot plaatsing van kruisvluchtraketten met nucleaire lading in West-Europa... haar grootste demonstratie ooit. Ze werd georganiseerd door de linkse politieke partijen... de vakbeweging en de vredesbeweging... waarin het IKV onder leiding van Mien-Jan Faber een hoofdrol speelde. Op 25 november op de Seychellen mislukt een poging van huurlingen... om de macht te veroveren op de gekozen regering... Waarschijnlijk zit Zuid-Afrika erachter de overval. naar, het, naar dat land wijkt het grootste deel van de koepplegers uit... met een gekaapt vliegtuig. En op 28 november in New York overlijdt de 83-jarige zangeres Lotte Lena... die grote faam genoot als vertolkster van het werk van Kurt Weil... haar echtgenoot en Bertolt Brecht. Last but not least, december 1981. In Genève begonnen onderhandelingen tussen de VS en de Sovjet-Unie... over wapenbeperkingen in Europa. En op 3 december de voorzitter van de PSC, oud-premier Paul eh, van den Boeinand, treedt af nadat zijn naam in verband is gebracht met belastingontduiking en contacten met extreemrechtse kringen. Siskei is de vierde thuisland dat door Zuid-Afrika onafhankelijk verklaard wordt. Geen enkel ander land zal Siskei erkennen. En op 11 december een bloedbad van El Mozote. 900 dorpsbewoners worden door het leger van El Salvador uitgemoord. En François Mitterrand wordt de eerste socialistische, wordt de eerste socialistische president van Frankrijk sinds Vincent Auriol. En op 13 december in Polen wordt de staat van beleg afgekondigd. De militairen nemen de macht over naar het heet om het socialisme te redden. Het Israëlische parlement neemt een wet aan... die de bezette gebieden op de Syrische Golanhoogte annexeert. Over de hele wereld wordt tegen deze maatregel geprotesteerd. En op 15 december de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties kiest de Peruaanse diplomaat Xavier Perez de kweljaar tot negende secretaris-generaal. Hij volgde de Oostenrijker Koels Waldheim op... die door een veto van de Volksrepubliek China van een derde amstermijn wordt afgehouden. En last but not least, op 29 december 1981... de Amerikaanse president Ronald Reagan kondigt opnieuw economische sancties af tegenover de Sovjet-Unie... ditmaal met als aangevoerde reden onderdrukking van Polen. Terug naar 19 eh, eh, september 1981. Terug naar Central Park, terug naar het live concert van Simon en Garfunkel. Het reunieconcert, want ze waren eh, uit elkaar gegaan... maar toch voor dit concert weer bij elkaar gekomen. En op deze avond waren meer dan 500.000 mensen daar live getuigen van. We gaan luisteren naar twee prachtige nummers. Allereerst het nummer wat wellicht op hunzelf slaat. Old Friends en dan de 95th Street Bridge Song, oftewel Feeling Groovy. sat on their park bench like bookends. A newspaper blown through the grass falls on the round toes of the high shoes of the old friends. Old friends, winter companions, the old Lost in their overcoats, waiting for the sun. The sounds of the city sifting through trees settles like dust on the shoulders of the old friends. Can you imagine us years from today? sharing a park bench quietly. How terribly strange to be seventy. Old friends, memory brushes the same years, silently sharing the same. was a time of innocence, a time of confidences. Long ago it must be, I have a photograph. Preserve your memories, they're all that's left you. Looking down the cobblestones, looking for fun, and feeling groovy. da da da da da da, feeling groovy. Hello, lamppost, what, what you when I come to watch your flowers growing. Ain't you got no rhymes for me? Do it, do do, feeling groovy. Ba da da da da da, feeling groovy. I got no deeds to do, no promises to keep. I'm dappled and drowsy and ready to sleep. Let the morning time drop all its petals on me. Life, I love you. All is good. U luistert erachter volgens naar Old Friends... en, naar de 95th Street Bridge Song... ook wel bekend onder de titel Feeling Groovy. We naderen de klok van 4 uur en 2 uur vinyl... wat eh, deze keer geheel in het teken stond van het legendarische concert... Wat Simon en, het reunieconcert wat Simon en Garfunkel gaven op 19 september 1981... voor ruim 500.000 fans in Central Park, New York. Ik eh, noem nog Noem nog even eh, de... Want ze stonden natuurlijk niet alleen op het podium. Ze waren eh, zowel... De, alle vocals waren natuurlijk van Paul Simon en Art Garfunkel. Op drums hoorde u Steve Gadd en Grady Tate. Gitaars Paul Simon, David Brown en Pete Carr. Op bas Anthony Jackson. Keyboards Richard T. En op synthesizer Rob Moonsley. De trompet, trumpets John Getchell en John Eckert. Saxofoons Dave Tofani en Gary Newwood. alle arrangementen zoals u natuurlijk verwacht had, zijn van Paul Simon... bijgestaan door David Matthews en Dave Grushin. En eh, nogmaals, eh, Art Garfunkel was op dat moment eh, gecontracteerd door CBS... en Paul Simon stond onder contract bij Warner Bros. En normaal gesproken een ongeschreven wet is... dat je dan nooit samen gaat optreden. Maar voor dit concert, dit speciale concert in Central Park in 1981... maakten ze een uitzondering waardoor ze in staat waren... om dit schitterende live concert tegen te brengen. Eh, we naderen de klok van 4 uur, zoals gezegd. En even het volgende. We hebben nu eh, drie of vier keer uh, vinyl gedaan, Willem. Ja, dit, ja, ja, drie keer, ja. We zijn begonnen met, wat hadden we ook? Dat was, oh, Johnny Guitar Watson. <laughs> ja, ja. ja het, het, blijkt trouwens dat ik die LP dubbel heb. Dat is een goed teken voor jou. Ik, zie, <laughs> ik zie weer een lege plek in mijn platenkast gevuld gaan worden, ja. ja. ja. En toen hadden we, na, na, na, na die hadden, wat hadden we toen? Ja, kijk, Goed. Kijken of je het nog weet. Ja, zeg jij het maar. Ach, god, oh god, oh god. Oh ja, foei. De, eh, ja, foei. Uh, Earth, Wind and Fire. Juist. Juist, ook geweldig. Ja. En nu vandaag op deze woensdag, zonnige woensdagmiddag... het hele concert op één nummer na... maar dat krijgt u zometeen nog te horen. De concert in Central Park. En het nummer eh, is natuurlijk het legendarische Sound of Silence... Eh, wij gaan er ook even, even uit, tussenuit. Dus uh, komende weken geen uh, vinyljaren. We wachten totdat Ruud weer helemaal hersteld is... en Angela deze plek weer kunnen overnemen. jij hebt een kleine medische ingreep, dus jij bent er even tussenuit. Ja, ik ga gewoon eventjes kleppen stellen en eh, voering herstellen, zeg maar. En eh, dan, eh, ja, nou goed, met een maand of drie ben ik er weer. Dat noemen we gewoon even, even een APK'tje, een, Nou, een, een apk een super APK. Super APK. Ja. Maar dat geeft niet, dat maakt allemaal niet zo uit. Ik wil ik, toch even van de gelegenheid gebruik maken dat ik het heel leuk vind dat je zegt tegen mij van... God, wil je met mij de vinyljaren doen? Ja. Ik heb enorm genoten en ik heb enorm veel geleerd en... gaat niks boven vinyl, hè? Er gaat, nou ja, er gaat niks boven vinyl. Ik bedoel, eh, <laughs> een bittere bal gaat er ook altijd wel in natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nee, dat was, eh, we hebben nog genoeg vinyl in de kast staan. Ik vrees dat, eh, dat, dat we iets moeten gaan bedenken over een... een vinyl late night. Ja, ik wil Ruud niet onder de duiven schieten, maar om een tweede vinylprogramma. Misschien vinyl in de avond of de nacht van de vinyl. Of, ja, nou, daar mag je even de rustig de komende weken over na gaan denken. En mag je formats gaan bedenken. Ik zou zeggen, eh, schroom niet en schrijf alles op papier. Wij hopen eh, u dat u met net zoveel plezier eh, naar de, deze, deze drie weken vinyljaar hebt gekeken. Geluisterd en gekeken. Zoals wij het graag voor u hebben samengesteld. Met als klap op de vuurpijl dit live concert in Central Park op september 1981. Maar wat, eh, wat ga jij nou doen? Nou, want, eh, eh, ik ga mijn duimen draaien, denk ik.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 And in the naked light, I saw ten thousand songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows my words that I might teach you.